Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair minister De Jonge heeft aan het RIVM nieuw advies gevraagd. Mensen die uit Zuidelijk Afrika komen worden voordat ze het vliegtuig instappen al getest. Maar misschien is er meer nodig vanwege de Omicron-variant. Zou het nodig kunnen zijn voor landen uit zeer hoog risico eh, eh, landen? Hè? Dus eh, uit, uit die zeer hoog risico landen dat we ze alsnog aanvullend testen ook op het moment dat ze hier op Hollandse bodem zitten? Reizigers moeten wel 10 dagen in quarantaine nu er zijn nu 14 gevallen met Omicron in ons land. Die coronavariant zou besmettelijker zijn, maar het is nog niet duidelijk of je er zieker van wordt. Wereldwijd beperken landen weer vliegverkeer om de verspreiding te remmen. Maar in steeds meer landen duikt Omicron al op. En wie even snel een wattenstaaf door zijn neus wil halen, kan soms lang wachten. Zelftesten zijn bijna overal uitverkocht. En in Utrecht stonden mensen vanmiddag soms wel twee uur in de rij bij de GGD. Door een landelijke storing is een afspraak maken lastig. Ook is in Utrecht veel GGD-personeel ziek. Vuilnismannen en vrouwen hebben het er maar druk mee. Black Friday. In Amsterdam zijn er zelfs extra wagens ingezet om alle lege dozen op te halen. Vorig jaar rond deze tijd werden er volgens de gemeente zo'n 52.000 kilo meer karton opgehaald dan normaal altijd al de droom gehad om buschauffeur te worden? Dan is dit je kans, want in Overijssel staan ze te springen om nieuwe bestuurders. Het komt onder andere door corona en de quarantaineregels, zegt de busmaatschappij. Daarnaast zien we ook dat het eh, moeilijk is om nieuwe buschauffeurs te werven. Er is een krapte op de arbeidsmarkt en dat maakt dat de nieuwe instroom niet zo, niet zo hoog is. Uh, ehm, wij hebben gewoon niet zo heel veel buschauffeurs op voorraad, om het zo maar te zeggen. En Overijssel is niet de enige provincie die schreeuwt om extra chauffeurs. Ook andere vervoersmaatschappijen zeggen tegen NRC dat ze een tekort hebben. En bij treinbedrijf ProRail zijn door een tekort al regelmatig treinen uitgevallen. Het weer nog. Vanavond lokaal kans op een bui. Verder klaart het op en koelt het snel af tot 2 graden boven nul. Morgen stevige wind en af en toe regen. Het is 8 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Het gaat hartstikke goed op de wegen in onze regio. Wat vertraging op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras. 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud.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 In de EU zijn tot nu toe 33 gevallen vastgesteld van de Omicron-variant van het coronavirus. Volgens de Europese Gezondheidsdienst waren de patiënten allemaal kort geleden in Afrika geweest. De gemiddelde zevendaagse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft afnemen, zegt het EVM. Gisteren was het 7 en vandaag meldt het EVM een stijging van 3 TVM e meldt verder vandaag 21.500 nieuwe besmettingen, 581 minder dan gisteren. De Wit-Russische dictator Lukashenko zegt dat Litouwen migranten heeft gedood... en hun lichamen aan de Wit-Russische kant van de grens heeft gebracht.